Dijkers met het NOS Journaal. De wereldwijde computerstoring van vrijdag trof zo'n 8,5 miljoen computers van over de hele wereld. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows. Heeft technologiebedrijf Microsoft bekendgemaakt. Toch waren de gevolgen van de storing groot. Het komt omdat veel bedrijven die belangrijke diensten aanbieden... gebruik maken van de software van CrowdStrike... In een update van die beveiligingssoftware zat een fout... waardoor computers niet meer konden opstarten. De Nederlandse vrouw die al bijna een week vermist is in Zuid-Frankrijk is nog altijd niet gevonden. Bijna twintig Nederlandse vrijwilligers kwamen vandaag met speurhonden aan om te helpen met zoeken. Maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok vorige week zondag van een camping in Zuid-Frankrijk. Volgens haar dochter zat ze in een beginstadium van Alzheimer... en is ze zelf de camping afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan. Morgen vroeg wordt er verder gezocht. Duizenden mensen hebben in Frankrijk gedemonstreerd tegen de komst van 16 grote waterbassins... om opgepompt grondwater in te bewaren. Dat is nodig voor de landbouw tijdens de steeds drogere zomers. Maar tegenstanders zeggen dat grote bedrijven daarvan profiteren... en kleine boeren er vooral last van hebben. Ook zou het slecht zijn voor het milieu. Op deze zomerse dag zijn meerdere mensen in de problemen gekomen in het water. Zeker één zwemmer is daarbij verdronken. Het gebeurde in Kampen in Overijssel. In Friesland zochten hulpdiensten naar een vermist persoon bij het zwemstrand in Smalle E. Na een uur werd de drenkeling gevonden in een kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt met op enkele plaatsen buien, soms ook met onweer.